Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Taiwan zoeken nog naar 18 vermiste mensen... na de zware aardbeving van afgelopen woensdag. Onder hen zijn vier buitenlanders. Ze komen uit India, Canada en Australië. Op een wandelpad in een natuurgebied raakten zes mensen vermist. Een reddingsteam is naar hen op zoek. De aardbeving in Taiwan was de zwaarste van de afgelopen 25 jaar. Zeker 10 mensen kwamen om het leven. De NAVO-lidstaten gaan op zoek naar meer luchtafweersystemen voor Oekraïne. Dat hebben ze gisteren afgesproken op de tweede dag van de NAVO-top... waaraan ook Oekraïne deelnam. Het land wil het liefst meer Patriot-systemen... om zich te verdedigen tegen Russische raketaanvallen. NAVO-topman Stoltenberg zegt dat hij de urgentie begrijpt... en dat de lidstaten gaan kijken hoe ze meer systemen kunnen leveren. De NAVO heeft ook plannen om een fonds van 100 miljard euro in te stellen... om Oekraïne blijvend militair te kunnen helpen. Maar daarover is nog geen akkoord bereikt. India heeft de afgelopen jaren meerdere mensen in Pakistan laten doden... meldt de Britse krant The Guardian... Het zou gaan om bijna 20 liquidaties van mensen die door India werden beschuldigd van terrorisme. De krant baseert zich op gesprekken met medewerkers van de Indiase en Pakistaanse geheime diensten. Volgens hen moet de Indiase premier Modi van de moorden hebben geweten. Eerder beschuldigde Canada India ervan achter de moord te zitten op een Sikh-leider... vorig jaar in de buurt van Vancouver. India ontkent iedere betrokkenheid. De politie heeft op station Amersfoort Centraal een waarschuwingsschot gelost... bij de aanhouding van een man. Hij zou in een trein een andere reiziger hebben bedreigd met een vuurwapen... Toen de man niet op het waarschuwingsschot reageerde... hebben agenten hem getaserd en gearresteerd. Het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. Overdag zijn er zonnige perioden en een paar buien. Het wordt dan 17 graden. Zaterdag veel warmer. In het zuiden kan het 25 graden worden.